buiten ons leven kwam jou alles geven. Ik heb het je zo vaak gezegd. Plots liet je mij achter, liet mij op je wachten. Waarom was jouw liefde niet echt? Ik zit hier alleen, oh waar ben je toch heen? Ik wil met jou terug in de tijd. Ik vraag je, kom terug alsjeblieft, doe het vlug, want ik wil die gevoelens niet kwijt. Kijk in mij. Tel me wat je voelt en zeg me wat je ziet. Dat is zo mooi. ik je zie, voel ik weer die chemie tussen ons die er was in die tijd. Dit kan toch niet waar zijn, ben jij me vergeten of heb je ook stiekem wat spijt? Ik deel mijn gevoelens, mijn tranen en doelloos blijf ik naar je smachten en hoop. Dat jij weer bij mij komt, we alles veranderen dat wil jij toch ook? Kijk in mijn hart, vertel me wat je voelt. En zeg me wat je ziet, dat is zo moeilijk niet. Kijk in mijn hart, vertel me wat je voelt. Of is het over? Doe jij Kijk in mijn hart. Vertel me wat je voelt. En zeg me wat je ziet. Dat is zo moeilijk niet. Kijk in mijn hart. Vertel me wat je voelt. Of is het over? Doe jij